Dit eh, klimaatplan is echt een enorm project dat in de komende zeven jaar uitgevoerd zou moeten worden. Het is een enorm project, maar toch benadrukt het kabinet vandaag dat ze de stapjes voor burgers klein willen houden. En dat ze er ook voor willen zorgen dat ook mensen die geen hoog inkomen hebben, toch een geïsoleerd huis krijgen en uiteindelijk eh, misschien ook een elektrische auto, hoewel die auto's eh, voorlopig nog wel duur zullen blijven. Voor elektrische auto's komt er bijvoorbeeld een subsidie van 600 miljoen euro. En ook de belasting op gas gaat voor huishoudens omlaag. Bedoeling is dat grootverbruikers juist meer gaan betalen. Het hele pakket kost het kabinet 28 miljard euro. Grote verbazing bij kinderopvangorganisaties. Eerder vandaag werd bekend dat het nog twee jaar langer gaat duren... voordat de kinderopvang gratis wordt. Het kabinet wilde dit eigenlijk voor 2025 fixen... maar dit is uitgesteld omdat er te weinig personeel is bij crèches en BSO's... om alle kinderen op te vangen. Enorm jammer zegt de organisatie voor kinderopvang. Wij zijn ontzettend teleurgesteld en ook totaal verrast... want een kabinet dat nota bene gevallen is vanwege de toeslagenaffaire... gaat nu het afschaffen van de kinderopvangtoeslag nog eens twee jaar extra uitstellen. Ja, dat is echt... Ouders die, die zijn hier eh, enorm de klos. Eh, de belofte die aan ouders is gedaan wordt niet waargemaakt. Het kabinet wil de bijna gratis kinderopvang pas in 2027 laten ingaan. Twee jaar later dus dan gepland. Handgeschreven teksten, iconische kostuums en kunst. Een heleboel spullen uit het huis van Queen, Queen-zanger Freddie Mercury... gaan in september onder de hamer. De zanger overleed in 1991 aan de gevolgen van aids. En sindsdien staan zo'n 1500 items uit zijn inboedel te verstoffen. Verwacht wordt dat alleen al de handgeschreven tekst van zijn nummer... bijna 200.000 euro gaat opleveren. Maar voordat het zover is kunnen mensen in onder meer Londen, New York en Hongkong... de iconische items van de zanger zien in een tentoonstelling. Krijg je nog het weer? Trek een warme jas aan, want we krijgen een koude koningsnacht.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 Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time. To hit her with a line. ZFM sing songs of life like it's 69. We sing and dance under the neon lights.